Morgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in jaren is het aantal Nederlanders dat in armoede leeft weer toegenomen. Het waren er vorig jaar ruim een half miljoen. Volgens het CBS komt dat onder meer door het wegvallen van de energietoeslag. Een paar uur na het bezoek van de Oekraïense president Zelensky... debatteerde de Tweede Kamer over een plan om Russisch geld... dat op Europese rekeningen staat, aan Oekraïne te geven. Daarover wordt later deze week gesproken op een top in Brussel... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het idee van de Europese Commissie is nu om een flink deel daarvan te gebruiken... als onderpand voor een grote lening aan Oekraïne... En dat land zou dat dan ooit moeten terugbetalen... als het herstelbetalingen heeft ontvangen van Rusland. Eh, als dat ooit al zover zou komen natuurlijk. Nou, afijn, aan, aan het eind van de week willen de Europese regeringsleiders... hierover een besluit gaan nemen op die top. En gisteravond bleek dus dat het kabinet hier voorstander van is... en een grote Kamermeerderheid eveneens. De gegevens van dik 200 miljoen Pornhub-gebruikers zijn gejat. Hackers hebben de namen, mailadressen en ook de zoekgeschiedenis weten te stelen. RTL Nieuws schrijft dat de hackers los geld willen van de porno-site. Pornhub bevestigt de diefstal, maar zegt dat alleen gegevens van premium-klanten zijn gestolen. En de burgemeester van het Limburgse Valkenburg heeft spannende dagen, zo vlak voor de feestdagen. Valkenburg heeft een grote kerstmarkt waar komend weekend de grootste drukte wordt verwacht. De burgemeester zegt dat hij met één oog open slaapt. Jaren geleden waren er vooral zorgen over een terroristische aanslag. Maar nu maakt hij zich ook zorgen over ander gedoe. Nu zie je dat er ook een dreiging uh, wordt gevormd door eh, extreem rechts, extreem links. Meer extreme groeperingen die zich willen doen laten gelden. En een locatie die heel erg in trek is, die is ook in trek voor mensen die in de belangstelling willen komen. Tot nu toe gaat alles goed. De kerstmarkt in Valkenburg heeft al 100.000 bezoekers gehad. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een grijze dag, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. Op een klein beetje motregen na. Koud is het ook niet echt voor midden december. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen langzaam rijdend verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer en een half uur tijdsverlies.